uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Volgens de Nederlandse politiebond waren de rellen van dit weekend de ergste in 40 jaar. In Eindhoven werden ME'ers volgens de bond met messen aangevallen. De burgemeester van Eindhoven zegt bang te zijn dat we op deze manier op weg zijn naar een burgeroorlog. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad spreekt van corona-hooligans. Minister Grapperhaus noemt het crimineel gedrag. Bij de ambtswoning van burgemeester Halsema van Amsterdam staat sinds gistermiddag extra beveiliging. Dat is vanwege confrontaties tussen de politie en demonstranten... die meededen aan het verboden protest tegen de coronaregels op het Museumplein. Daarbij werden bijna 200 mensen gearresteerd. De Mexicaanse president López Obrador is besmet met het coronavirus. De 67-jarige president zegt lichte symptomen te hebben en is thuis in isolatie gegaan. Dopres Obrador kreeg eerder veel kritiek... omdat hij zich nauwelijks aan maatregelen hield als een mondkapje of afstand houden. Ook was hij lange tijd fel tegen een lockdown in Mexico... vanwege de economische gevolgen. In het land zijn bijna 150.000 mensen aan corona overleden... en ruim 1,7 miljoen besmettingen geregistreerd. De GGD begint morgen met de vaccinatie van 90-plussers die nog zelfstandig wonen... en mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. Dat geldt voor zo'n 45.000 mensen. De 90-plussers die niet mobiel genoeg zijn... worden later thuis door de huisarts gevaccineerd. Vanaf eind deze week krijgen ook zelfstandig wonende ouderen tussen de 85 en 90 een uitnodiging voor een vaccinatie. Hoe snel deze groep van 220.000 mensen kan worden ingeënt... is volgens de GGD afhankelijk van de levering van de vaccins. Het weer nog. In het zuidoosten kan nog wat lichte sneeuw vallen. Vooral in het zuiden kan het ook glad zijn. Overdag is het op een enkele winterse bui na droog, met soms wat zon. Het wordt ongeveer 4 graden. S'avonds trekt er weer neerslag over. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.